7 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voor de derde nacht op reis zijn in Wit-Rusland gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag. In de hoofdstad Minsk en in andere steden gingen mensen de straat op... ondanks een oproep van oppositieleider Tiganovskaya om dat niet te doen. Op verschillende plekken kwamen tot botsingen met de oproerpolitie. Die gebruikte onder meer rubberkogels om mensen uiteen te drijven. Tientallen mensen zouden zijn gearresteerd. Sommigen werden uit hun auto gesleurd. Het aantal ICT'ers dat thuiswerkt is vanwege de coronacrisis verdubbeld. Ook mensen in bedrijfseconomische en administratieve beroepen werken bijna twee keer zo vaak thuis, blijkt uit onderzoek van het CBS. Verder zijn het meestal mensen in hogere functies die thuiswerken. Ruim de helft van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een functie als timmerman, kapper of chauffeur, waarbij thuiswerken moeilijk of onmogelijk is. De democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft Kamala Harris gekozen als kandidaat voor het vicepresidentschap. De 55-jarige Harris is senator voor Californië en van Afro-Amerikaanse afkomst. In de strijd om de nominatie bij de Democraten nam Harris het eerder nog op tegen Biden. Begin december stapte ze uit de race en daarna steunde ze Biden. De leden van de Tweede Kamer onderbreken hun zomerreces voor een debat vandaag over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Het officiële verzoek van de oppositie voor zo'n debat moet nog worden behandeld. Maar de coalitiepartijen hebben al gezegd dat ze er ook voor zijn. Ze willen praten over het oplopende aantal besmettingen, vooral onder jongeren. De maatregelen van het kabinet zijn volgens de oppositie nu niet voldoende. Het weer. Het is eh, warm. Later vandaag wordt het ook zonnig en warm. 30 tot 36 graden. Later op de dag meer bewolking. En in het zuiden kans op enkele stevige onweersbuien. Ook morgen regen en onweersbuien. En dan koelt het in het hele land wat af.